van 5 uur. Lot Lewin met het NOS Short. De coöperatie Laatste Wil is er met het verstrekken van het zelfdodingsmiddel aan de leden geen sprake van strafbare handelingen. Dat schrijft de coöperatie op de eigen website. Eerder vandaag kondigde het OM aan strafrechtelijk onderzoek te doen naar de organisatie. Hulp bij zelfdoding is strafbaar en dat geldt volgens het OM ook voor leden van de coöperatie die het middel verder verspreiden. Bij het Openbaar Ministerie zijn tot nu toe acht aangiftes binnengekomen vanwege het campagnefilmpje van de PVV dat vorige week werd uitgezonden. Het filmpje was donderdag te zien in de zendtijd voor politieke partijen en leidde tot veel ophef en kritiek. De PVV brengt in het filmpje de islam in verband met onder meer geweld, terreur en jodenhaat. Het Openbaar Ministerie ontving vijf aangiftes uit Den Haag, één uit Tilburg en twee uit Limburg. In Amsterdam hebben tien personen aangekondigd dat ze aangifte willen doen. Bij stembureaus in Nijmegen wordt onvoldoende gecontroleerd op de geldigheid van de stempassen. Dat meldt Omroep Gelderland. Door fouten bij de bezorging zijn afgelopen weken zo'n 400 stempassen nagestuurd. Maar sommige mensen zitten nu met dubbele stempassen. Omroep Gelderland controleerde twee keer of daar ook mee gestemd kan worden. En in beide gevallen lukte dat. De gemeente zegt dat die twee gevallen ertussendoor zijn geglipt. ING is druk bezig met het terugstorten van het geld dat ten onrechte is afgeschreven bij klanten. Door een storing bij de bank zijn in totaal zo'n 3 miljoen pinbetalingen dubbel afgeschreven. De fout werd veroorzaakt door een update van de betaalsystemen. ING verwacht dat iedereen aan het einde van de middag zijn geld weer teruggeeft. Het weer dan nog, in het westen wat opklaringen, in het noordoosten kans op regen of motregen.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 A4 richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knobbert Benelux 8 kilometer. Op eh, de A12 richting Den Haag staat tussen Houten Oost en Knooppunt Oude 6 kilometer file. Ook 6 kilometer op eh, de A15 van Europort naar Rotterdam bij Spijkenisse door een ongeluk.